4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Harderwijk is iemand met een auto tegen de ingang van het stadhuis gereden. De bestuurder, een man, is daarna weggevlucht en later aangehouden in een woning in Harderwijk. Na het incident ging het alarm af en werd het stadhuis ontruimd. De medewerkers van de gemeente die verzamelden zich op enkele honderden meters van het stadhuis. De gemeente heeft nog geen idee waarom het gemeentehuis is bestormd. Minister van Nieuwenhuizen gaat bekijken of het mogelijk is om het aantal nachtvluchten op Schiphol terug te brengen. De meerderheid van de Tweede Kamer die wil dat graag. Al jarenlang klagen omwonenden dat ze slecht slapen door de vluchten tussen 11 uur s avonds en 6 uur s ochtends. D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren willen zelfs een compleet verbod. Andere grote luchthavens in Europa, zoals Frankfurt en Parijs... hebben veel minder of zelfs helemaal geen nachtvluchten. Minister Grapperhaus zegt dat de integriteitsproblemen bij het OM geen incident zijn. Hij reageert op het rapport over de liefdesaffaire tussen twee hoofdofficieren en hun leugens daarover. Grapperhaus die benadrukt dat het rapport niet alleen over die twee hoofdofficieren gaat... maar ook over het feit dat de top van het OM lange tijd niet ingreep. Het is een krachtig signaal om de handen uit de mouwen te steken, schrijft Grapperhaus. ABN AMRO verkoopt zijn private banking activiteiten op de Britse Kanaaleilanden aan een Amerikaanse bank. Drie jaar geleden werd het onderdeel genoemd in de Panama Papers. De bank bood particuliere klanten de mogelijkheid aan om via constructies anoniem te blijven als eigenaar van vennootschappen in belastingparadijzen. ABN AMRO was de enige Nederlandse bank die deze constructie nog aanbood. Hoeveel de Amerikaanse bank betaalt voor de meer dan 7 miljard euro aan vermogensbeheer is niet bekend. Het weer nog. Vanuit het zuiden gaat het op meer plaatsen regenen. In het noordoosten vanavond pas. En morgen periode met zon blijft dan vrijwel overal droog... en het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan al behoorlijk wat files. Op de A2 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Utrecht... tussen knooppunt Holendrecht en Maarsen 20 minuten vertraging... Op de A4 Amsterdam richting Den Haag ook 20 minuten op onthoud tussen Schiphol en Hoogmade. Op de A7 Zaandam richting Hoorn staat een vrachtwagen met pech bij afrit Weide-Wormer.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 Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4 en 5 mei.nl. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. Doe eens lief. Dankjewel.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 Waarom zou je dat doen? Het is net tegen de muur praat. Doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Waarom zou je dat doen? Het is net tegen de muur praat.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 tonight. internet. www.zfmzandvoort.nl frames at the coop. Polly on the top, but I'm on mute. I'ma bust her wrist down cause she cute. Ice. Fuck her on the yacht, I've been a pool. She an addict, addict for the lifestyle in the paddock.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 I don't understand why you have to always be gone. I get along, but the trips always feel so long. And I find myself trying to stay by the phone. Cause your voice always helps me to not feel so alone, but I feel like an idiot working my day around the call, but when I pick up, I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career me and the rest of the family here singing Where'd You Go? I miss you so. party every Halloween with candy by the pile. But now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. you can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting.